Onder die landen is ook Nederland. Trump verweet, dat de EU-landen, verweet de EU-landen dat ze te weinig voorzorgsmaatregelen hebben genomen om het coronavirus in te dammen. Blok zegt dat Nederland de adviezen volgt van het RIVM... dat hij een wereldvermaarde instelling noemt. Vanwege het aangekondigde inreisverbod opende de AEX-index... met een fors verlies van meer dan 5 Het aandeel Air France KLM daalde met zo'n 15 Volgens de luchtvaartmaatschappij is het besluit van Trump dramatisch... en zullen de gevolgen veel groter zijn dan het niet vliegen naar China. Reisbrancheorganisatie ANVR zegt dat reizigers die vanwege het inreisverbod... niet meer naar de VS kunnen hun geld terugkrijgen. De Nederlandse versie van de Nashville-verklaring is niet strafbaar. Het Openbaar Ministerie deed onderzoek nadat er meerdere keren aangifte werd gedaan... tegen de opstellers van het omstreden anti-homo-pamflet... maar vond niets dat in strijd is met de wet. Onder de orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici... hebben hun handtekeningen ondergezet onder wie SGP-voorman Kees van der Staaij. Rusland en Turkije hebben meer afspraken gemaakt over het staakt het vuren in Idlib. Vorige week waren de twee landen het al eens over een gevechtspauze... in de Syrische provincie die grenst aan Turkije. De onderhandelingen zijn nog bezig, dus wat er precies is afgesproken is niet bekend. Landen hebben eerder afgesproken dat ze samen patrouilles gaan uitvoeren... langs een 12 kilometer brede veiligheidszone. Over hoe dat plaats gaat vinden wordt nog gesproken. Zolang het staakt het vuren niet wordt geschonden... blijven de Turkse troepen op hun plek. Terugtrekken is volgens het Turkse leger niet aan de orde. Het weer wisselend bewolkt en vanochtend slechts lokaal nog een bui. Vanmiddag meer buien met kans op hagel en onweer. Staat een vrij krachtige tot harde westenwind en het wordt een graad of 10. Morgen minder wind en in de loop van de dag meer zon.